Goedenavond, ik ben Stef Bandstra en dit is het nieuws van NWS op 3. Nederland stuurt opnieuw wapens naar Oekraïne. Het gaat om 90 tanks die we samen kopen met de Verenigde Staten en Tsjechië. Het kost Nederland zo'n 120 miljoen euro. En volgens minister van Defensie Ollongren heeft Oekraïne die tanks hard nodig. Met de winter in aantocht. Oekraïne zit in een ontzettend moeilijke situatie. Ook met die aanvallen op hun, eh, hun vitale infrastructuur. Dat zij kunnen blijven rekenen op hun partners. En dat wij ook in staat zijn samen eh, om Oekraïne te leveren wat ze nodig hebben. En volgend jaar komen ze daaraan. Nog een dikke maand en dan begint Boy Scholze als burgemeester van Drimmelen in Brabant. En met zijn 31 jaar wordt hij daarmee de jongste burgemeester van ons land. En hij vertelt hoe die er zo bij kwam. Ik zag de vacature voorbij komen. Ik ben er met mijn echtgenoot naartoe gegaan. Eh, we hebben daar samen diverse malen eh, ja, wat dagjes eh, doorgebracht. op geheime missie noemden we dat. want niemand mocht natuurlijk weten waarom wij daar waren. Ja, en, en het voelde gewoon heel erg goed. Ja, het komt hem niet zomaar aanwaaien, want Scholze draait al heel wat jaartjes mee in de gemeentepolitiek. En de 50ste auto is er tegenaan geknald. Een inzinkbare paal in Den Haag. De paal staat er sinds vorig jaar juni, maar keer op keer is het daar raak. Komt er dat auto's achter een bus aanrijden of achter hulpdiensten aan... dan is het paaltje naar beneden, maar al een aantal keer kwam de paal ondertussen omhoog. En dat geeft schade aan de auto. De gemeente heeft ondertussen al meer waarschuwingsborden en knipperlichtjes neergezet... maar het is niet voldoende blijkbaar. En als je ieder jaar je kerstboom opzet, herken je het wel. Er mankeert altijd wat aan. Hij is niet recht of hij is op sommige plekken een beetje kaal. Maar dit jaar hoef je je geen zorgen te maken, want volgens kwekers is het een supergoed kerstboomjaar. De bomen zijn dit jaar heel mooi. Ze zijn heel mooi rond en vol. Door de droogte, dan gaan ze, groeien ze wat minder snel. Dus dan krijg je eigenlijk een mooiere, vollere boom. En dan is er nog een trend. We willen de boom steeds vroeger opzetten. Ja, met een eh, week moeten we de eerste partijen al afleveren voor de groothandel. Zijn ze dan niet kaal met de kerst? ze krijgen een potje lijm bij. Dan kunnen ze het eh, weer eraan lijmen als het goed is. <laughs> ja, grapje natuurlijk. Het weer, de bewolking is verdwenen. Later vanavond kan het nog wat mistig worden. Het koelt af naar zo'n 5 graden. Morgen een droog dagje en dan zo'n 13 graden. ZFM, verkeersupdate. verkeersupdate. Dit is Edwin Gerritsen van de ANWB. In de regio Noord-Holland staat nog een file op de ring van Amsterdam. Tussen Amsterdam Oud-Zuid en Amsterdam Sloterdijk is de verdaging 10 minuten.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 But we're sons and daughters of greed. We're so far, we're so far, far from our humanity. So far, so far, but we still believe. Yeah. your eyes and say to me, hey, come dance with techno tree. Close your eyes and say to me, hey, come dance with techno tree.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 In sommige gevallen mag het dat een bedrijf zonder vergunning...